Hoevenkamp met het NOS Journaal. In Frankrijk demonstreren opnieuw tienduizenden mensen tegen de coronamaatregelen van de overheid. Vanaf maandag mogen de Fransen alleen nog de horeca in met een coronapas. Waarmee ze kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona of negatief zijn getest. De pas geldt ook voor niet spoedeisende bezoek aan het ziekenhuis en voor veel treinen. Nu is de pas al nodig voor onder meer zwembaden en musea. In onder meer Bordeaux, Parijs, Nice en Montpellier wordt elk weekend gedemonstreerd tegen de maatregelen. De eerste vakantiedrukte op de Europese wegen lijkt voorbij. Zoals verwacht was het vanochtend en vanmiddag zeer druk... vanwege toeristen die gelijktijdig de weg op gingen. Dat was vooral in Frankrijk, Zuid-Duitsland en Italië het geval. In Italië is het nog steeds druk, onder meer rond de stad Trento in Zuid-Tirol... en van en naar Bologna. Ook rond de Gotthardtunnel staan nog lange files. Rond 12 uur stond in Parijs zo'n 1000 kilometer file. Vooral tussen Parijs en Bordeaux en ten zuiden van Lyon... moesten weggebruikers urenlang in de file staan. In Amsterdam is de Pride Walk gehouden, de demonstratie voor gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap. Het is een van de Amsterdam Pride-activiteiten die wel door kon gaan. De botenparade en de vele feesten die normaal gesproken gedurende de Pride Week worden georganiseerd, konden door de coronabeperkingen dit jaar niet doorgaan. Volgens de woordvoerder zijn er meer dan 5000 mensen op de been. In Eemdijk is een nieuw geval van vogelgriep vastgesteld. Het besmettelijke virus is aangetroffen bij een dode gans van een hobbyboer. Die moet de rest van zijn vogels voorlopig binnenhouden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... ziet volgens nog geen reden om extra maatregelen te nemen. Eerder dit jaar was sprake van een hardnekkige golf van vogelgriep... van een Friesland, Brabant en Midden-Nederland. Dat leidde toen tot een ophokplicht... die pas begin juli werd opgeheven. Het weer. Vannacht trekken nieuwe buien over ons land. Vooral langs de kust ook met onweer. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Morgen vallen geregeld buien, vooral in het westen en noorden van het land.